Michel Koenen met het NOS-journaal. Een waterrantsoen zou schadelijk zijn voor de economie en het aanzien van de stad. De politie heeft gisteren urenlang een klopjacht gehouden op een vluchtende automobilist. Die begon gistermiddag in Dordrecht en eindigde in Roermond ruim 140 kilometer verderop. Agenten wilden de man in Dordrecht controleren omdat het Belgische kenteken van de auto niet overeenkwam met de auto zelf... De bestuurder ging er vervolgens met hoge snelheid vandoor. Ondanks de inzet van 15 politieauto's en een helikopter is de man niet gepakt. Hij stapt in de buurt van Romond uit zijn auto en is niet meer gevonden. In de VS hebben twee mannen 35 jaar cel gekregen voor een reeks antisemitische aanslagen. Ze staken in New Jersey onder meer twee synagoges in brand. Ook gooiden ze een brandbom in het huis van een rabbijn en bekladden ze synagoges met antisemitische leuzen. Een van de twee veroordeelden heeft zijn excuses aangeboden. En de eerste band U2 heeft gisteravond een videoclip opgenomen in de gashouder in Amsterdam. Een paar honderd fans mochten daarbij zijn. Ook waren er zo'n 200 figuranten ingehuurd, schrijft het AD. Voor welk nummer de clip is bedoeld is niet bekend. U2 is in Amsterdam voor twee concerten vanavond en morgen in de Arena.